ook Thijssen met het NOS-journaal. De woorden allochtoon komen vanaf nu niet meer voor in publicaties van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Centraal Bureau voor de Statistiek, schrijft de Volkskrant. De begrippen zijn volgens de WRR en CBS niet meer precies genoeg en stigmatiserend. Voortaan wordt gesproken van inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond. De PvdA wil dat het voor leerlingen makkelijker wordt om door te stromen van het ene naar het andere schooltype. Nu hanteren veel scholen een minimumcijfer om van de MAVO naar de HAVO over te mogen stappen. Volgens de PvdA draagt zo'n drempel bij aan ongelijkheid van kansen en wordt het moeilijker voor laadbloeiers om op te klimmen. Andere partijen, zoals SP en GroenLinks, hebben hier soortgelijke ideeën over. Curaçao heeft geen aidsremmers meer voor de meer dan 500 HIV- en aidspatiënten op het eiland. Vanwege geldproblemen kon het ziekenhuis de afgelopen maand in tientallen gevallen medicijnen niet of niet op tijd leveren. Volgens de regering is er sprake van mismanagement in het ziekenhuis. De zorginstelling schuift de schuld van de geldproblemen door naar de verzekeraars. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn gisteren zeker 13 mensen om het leven gekomen. Er zitten nog 20 mensen opgesloten in de mijn. Twee mijnwerkers zijn gered. Het is niet duidelijk hoe het met de mijnwerkers gaat die nog vastzitten. Rusland wordt een steeds grotere dreiging voor Groot-Brittannië. Dat zegt de hoogste baas van de Britse inlichtingendienst MI5 in een interview met The Guardian. De Russen hebben volgens MI5 vooral interesse in militaire geheimen, industriële projecten, financiële informatie en het Britse buitenlandbeleid. Het Haarlemse Straatjournaal heeft een exclusief interview gehad met koningin Maxima. Ter ere van het 20-jarig bestaan van de straatkrant sprak een van de verkopers met de koningin over hoe kinderen kunnen leren omgaan met geld en andere geldzaken. Het interview wordt ook gepubliceerd in andere straatkranten. Het weer, het is bewolkt, later op de dag regen en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het... En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In het westen en zuiden van het land komt dichte mist voor. Verder staan de langste files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Afrit Bunschoten, 20 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude, 20 minuten. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere en Muidenberg, drie kwartier vertraging. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A7 Den Oever richting Zaandam tussen Horen en Purmerend Noord 20 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knopend Velsen een kwartier. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is dicht tussen Hardingsveld, Giesendam en Gorkum.